Kasper Meijer met het NOS-journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft geen contact meer met de mensen in het Al-Shifa ziekenhuis in Gaza. Op X schrijft de WHO dat ze vermoeden dat hun contacten in het grootste ziekenhuis van Gaza het gebied aan het ontvluchten zijn. De Wereldgezondheidsorganisatie maakt zich ernstig zorgen over de situatie van de patiënten en het gezondheidspersoneel... en roept opnieuw op tot een staakt het vuren. In de Israëlische stad Tel Aviv kwamen gisteravond duizenden betogers bij elkaar. Ze riepen de Israëlische regering op om meer te doen om de gijzelaars vrij te krijgen. Hamas houdt sinds 7 oktober ruim 240 mensen gevangen. Bij de demonstraties spraken meerdere familieleden van gijzelaars... en er waren onder meer oproepen tot een staakt het vuren. De betogers vinden dat Israël te veel nadruk legt op militaire acties in Gaza... terwijl de regering volgens hen meer bezig zou moeten zijn met hoe ze hun geliefden zo snel mogelijk weer thuis krijgen. De Franse president Macron roept zijn landgenoten op om te op te staan tegen antisemitisme. Vandaag wordt in meerdere Franse steden, waaronder Parijs, een mars gehouden tegen antisemitisme. Volgens Macron is een Frankrijk waarin Joodse medeburgers bang zijn geen Frankrijk... In een brief schrijft Macron ook dat hij gerechtigheid, vrede en veiligheid wil voor het Israëlische volk, het Palestijnse volk en de staten in de regio. Op een boerderij in Renswoude in Utrecht is vogelgriep uitgebroken. Ongeveer 65.000 kippen worden gedood om te voorkomen dat het virus zich verspreidt. Het is de eerste uitspraak van vogelgriep in maanden. In juli werd voor het laatst een bedrijf geruimd. Vlakbij de boerderij liggen nog 33 pluimveebedrijven. Die worden de komende 10 dagen gevolgd.